Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een latertje in Den Haag. Er werd de hele dag en avond gepraat over de stikstofplannen. Een aantal partijen kwam met best wat kritiek, maar de minister wil de plannen houden zoals ze zijn. Nederland is gewoon niet goed bezig, zegt ze. Europa gunt ons niets meer en ik snap het, want we hebben zelf 20, 30 jaar lang ons niet aan die afspraken gehouden. En op dit punt zijn we echt het slechtste jongetje van de klas. Er zaten niet alleen politici in de zaal, ook een paar boeren waren naar Den Haag gekomen. Ze parkeerden hun trekker en gingen op de publieke tribune zitten. De Oekraïense president Zelensky is blij dat zijn land nu kandidaat lid is van de Europese Unie. De leiders van de Europese landen hebben daar unaniem voor gestemd. Ook Moldavië is kandidaat. Toch kan het nog wel even duren voordat ze er echt bij zitten, want de landen moeten nog aan allerlei richtlijnen voldoen, zegt correspondent Sander van Hoorn. Maar die eisen uiteindelijk om lid te worden, ja, die zijn voor elk land hetzelfde. En ook eh, Oekraïne zal daaraan moeten voldoen. En of Oekraïne daaraan voldoet uiteindelijk en wanneer dat zo is... ja, dat is uiteindelijk die 27 leiders hier die daarover besluiten. En dat gaat nog een tijd duren, want er mag bijvoorbeeld geen oorlog in de buurt van je land zijn. Ajax heeft de eerste prijs van het seizoen al binnen. Het is geen kampioenschaal of een KNVB-beker natuurlijk, maar een marketingprijs. Een soort Oscar van de creativiteit. Die kreeg Ajax voor een actie van vorig jaar. Toen smolt de club de kampioenschaal om tot 40.000 kleine sterretjes... die ze uitdeelden aan iedereen met een seizoenskaart. En wil jij deze zomer op kampeertripje, dan kan dat nog wel eens lastig worden, want er is een flink tekort aan nieuwe tenten. En dat komt door corona, zegt deze outdoorwinkel tegen Hart van Nederland. De vraag is heel erg veranderd, de transporttijden zijn veranderd, de productietijden zijn veranderd. Uh, dus zijn eigenlijk heel veel onzekerheden in één keer gekomen in het hele ja, eh, proces, waardoor het eigenlijk eh, lastig is te voorspellen wanneer tenten precies worden geleverd. Een campingbaas zegt dat sommige vakantiegangers al meerdere keren hebben moeten omboeken, omdat ze nog steeds wachten op hun nieuwe tent. Het weer, het is een regenachtige ochtend. Op sommige plaatsen kan het onweren. De buien trekken naar het noorden en vanaf het zuiden komt de zon vandaag af en toe door. Vanmiddag ook regelmatig buien en onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Diemen en Knopend Watergraafsmeer 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 In het stikstofdebat herhaalde ze dat de Raad van State in 2019 duidelijk heeft gemaakt dat Nederland te weinig doet om de natuur te herstellen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat zijn land nu kandidaat-lid is van de Europese Unie. Gisteren besloten de leiders van de EU-lidstaten unaniem dat Oekraïne wordt toegelaten als kandidaat-lid, net als Moldavië. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een nieuwe vuurwapenwet. Er komt geld om wapenkopers onder de 21 strenger te controleren en om scholen te beveiligen.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 When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions.